Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Op de A27 zijn de explosieven die in een auto werden gevonden tot ontploffing gebracht. De weg is weer vrijgegeven. De A27 van Utrecht naar Gorkum was ter hoogte van Noorderloos urenlang afgesloten... voor onderzoek bij de auto die mogelijk gebruikt is bij een plofkraak vannacht in Brabant. De wagen raakte na een achtervolging door de politie van de weg en bleek explosieven te bevatten. De bestuurder is opgepakt. Het Rode Kruis onderhandelt met de strijdende partijen in Jemen over een bestand. Dat staakt het vuren zou morgen van kracht moeten worden. Het Rode Kruis wil in Jemen medicijnen afleveren. Die zijn bedoeld om de slachtoffers van de oorlog te helpen. In Jemen vechten Houthi-rebellen tegen aanhangers van de verdreven president Hadi. Het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk bij Damascus komt steeds meer in handen van IS. De terreurgroep heeft nu ook ongeveer de helft van het kamp onder controle en bezet ook de hoofdroutes, zegt een Palestijnse functionaris. In Yarmouk verblijven ongeveer 20.000 Palestijnen. Voedsel, water en medicijnen zijn bijna niet meer te krijgen. Door de opmars van IS kunnen hulpverleners van de VN de bewoners niet bereiken. Een nieuw asielzoekerscentrum in het Duitse dorp Tröglitz in de buurt van Leipzig is door brand vernield. Twee mensen die op het moment van de brand in het pand waren konden ontsnappen. Er is voor 100.000 euro aan schade aan het gebouw. Er is nog geen spoor van de daders, maar de politie vermoedt dat de brand is aangestoken door neonazies. Die protesteren al weken tegen de komst van het centrum dat vanaf mei 40 asielzoekers zal gaan huisvesten. In Nijmegen zijn duizenden mensen op de huldiging van NEC afgekomen. De club won gisteren de eerste divisie en gaat volgend jaar weer naar de eredivisie. Het is meer dan twintig jaar geleden dat het kampioenschap van de eerste divisie zo vroeg in het seizoen beslist was. Het weer. Vanavond en vannacht daalt het kwik tot rond het vriespunt.